Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Journalist Max van Wezel is overleden. Een jaar geleden werd bij hem alvleesklierkanker geconstateerd. Maar hij bleef doorwerken tot het eind. Van Wezel werkte meer dan 40 jaar in de parlementaire journalistiek. Hij begon zijn carrière bij het weekblad Vrij Nederland... en was op de radio jarenlang te horen bij In de Rode Haan... Spijkers met Koppen, het NOS Radio 1-journaal, Argos en Met het Oog op Morgen... Van Wezel kreeg op 26 maart nog de Frans Banning Kokpenning... voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de politieke journalistiek. Max van Wezel was 67 jaar. Het leger van Soudaan heeft een staatsgreep gepleegd. De minister van Defensie maakte op tv bekend dat president Bashir is afgezet en gearresteerd. Er komt een overgangstermijn van twee jaar waarin een militaire raad de macht heeft in Soudaan. De grondwet wordt voorlopig opgeschort, zei de minister van Defensie. Sinds vanochtend zong al rond dat het leger een coup had gepleegd, maar een aankondiging bleef lang uit. De VS heeft Groot-Brittannië verzocht om uitlevering van Julian Assange, dat zegt zijn advocaat. De Wikileaks-oprichter werd vanochtend gearresteerd. Assange zat zeven jaar in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen... juist om aan arrestatie te ontkomen. Hij vroeg daar politiek asiel aan. Maar de laatste tijd wilde Ecuador van Assange af... onder meer omdat hij zich onhoffelijk en agressief zou hebben gedragen. Daarom stond Ecuador toe dat de Britse politie... de 47-jarige Australiër oppakte. De VS wil hem vervolgen voor het lekken van Amerikaanse staatsgeheimen. Vrijwel de hele Tweede Kamer wil dat er snel betere bescherming komt voor bedrijven. Aanleiding is het bericht over de grote bedrijfsspionage bij chipmachinefabrikant ASML door China. Partijen in de Kamer zeggen dat er al jaren wordt gewezen op de dreiging van Chinese spionage. D66 wil dat de EU harder optreedt en GroenLinks wil een debat met minister Wiebes. Het weer, op veel plaatsen zon, in het noordwesten bewolkt en kans op een bui.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 www.zfmzandvoort.nl horse. yeah. Hawk got a deal you wanna know. Wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. haze. Music makes motion moves like a maze.